Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gazastrook zijn opnieuw vrachtwagens met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Egypte de grens over. Het gaat om water, eten en medicatie. Maar dat is nog lang niet genoeg, zegt hulporganisatie Oxfam. Er worden nu mondjesmaat, er worden eh, gisteravond zeven vrachtwagens die het gebied zijn binnengekomen. Dus dat is e-, eigenlijk helemaal niks eh, gezien de nood die er is. De situatie in de Gazastrook wordt snel slechter. Onder meer de Verenigde Naties wil echt dat er meer hulp komt voor mensen die er wonen. In Opsporing Verzocht zijn gisteravond nieuwe beelden gedeeld van Bradley Dorder... De man wordt gezocht voor een dodelijke schietpartij en een steekpartij. Op de beelden zie je hem een sigaretje roken op Amsterdam Centraal. Of hij nu nog in Amsterdam is, dat is niet duidelijk. Bij de rellen rond de Champions League-wedstrijd zijn 24 mensen licht gewond geraakt. PSV speelde in Frankrijk tegen Lens. Eerder werd er al gereld in de stad. En daarna vloog er ook van alles over en weer in het stadion. Daar het aan de Hoeveel Nederlandse supporters gewond zijn geraakt is niet duidelijk. De wedstrijd eindigde trouwens in 1-1. En studenten en afgestudeerden lagen al wakker van hun studieschuld. En nu door Den Haag is besloten om de rente te verhogen, pikken ze dat niet. En voeren ze vandaag actie bij de Tweede Kamer. Jasmine van de Jongerenvakbond legt uit waarom dat precies in zit. Als je een uh, studieschuld van 10.000 euro hebt... dan wordt dat met de nieuwe rente, die nu vijf keer omhoog gaat... 17.000 eh, euro. Dus dat is echt best wel veel. Het gaat echt om duizenden euro's. Er werd gesproken van een sociaal leenstelsel... gunstige leenvoorwaarden. Het zou niet meetellen met de hypotheek. Ehm, en eh, nou, dingen als een geldlenen kost geld pop-up... waarschuwingen als het ging om schulden, die kwamen er niet. Ook zijn ze niet blij met de compensatie voor de pechgeneratie. Ze krijgen maximaal eenmalig 1400 euro. En dan nog het weer in het noordoosten. Vanmorgen een zonnetje verder naar het zuiden meer bewolkt. Daar laat er ook wat regen. Het is tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de herfstvakantie verloopt de spits wat minder druk dan normaal. Alleen op de A10 Noord bij Amsterdam staat file voor de Koentunnel.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 als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. Oxfam Novib noemt dat ongekend. Israël verbiedt het brengen van brandstof naar Gaza. Volgens Oxfam is dat in strijd met het internationaal recht. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op die beelden is hij te zien bij Amsterdam Centraal. Dorder wordt gezocht voor een moord in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. Bij rellen voorafgaand aan de wedstrijd van PSV gisteren in Lens in Frankrijk... zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt. In het centrum van Lens was het onrustig. De Franse politie gebruikte traangas en de wapenstok. Het weer in het zuidwesten bewolkt en regen. In het noordoosten nagenoeg droog en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.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 They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hearing your name. And no matter where I'm at, girl, you make me wanna sing.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 In the distance, hear the laugh. past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. come on, come on.